Met de terugkeer van de Nederlandse militairen is definitief een einde gekomen aan de opbouwmissie die in 2006 begon. Net als hun voorgangers die terugkeerden uit Afghanistan maakten de militairen eerst een tussenstop op Kreta om een paar dagen bij te komen. Op de vliegbasis Eindhoven werden ze verwelkomd door onder andere demissionair minister van Defensie van Middelkoop. De overstromingen in het oosten van Duitsland bedreigen ook het Park dat op de werelderfgoedlijst staat. Het park aan de rivier de Neisse zal vrijwel zeker onderlopen. Het water stroomt al over een dam van zandzakken. Het Park is een landschapspark in Engelse stijl. Het is tussen 1815 en 1844 aangelegd. Twee jaar na de voltooiing kocht prins Frederik Willem het. Dat was de broer van koning Willem II. Hij had het enige tientallen jaren in bezit. Sinds 2004 staat het op park op de werelderfgoedlijst van de VN-cultuurorganisatie UNESCO. In de Gazastrook worden de laatste tijd in hoog tempo islamitische wetten ingevoerd. Zo mogen vrouwen er geen waterpijp meer roken en mogen ze niet meer bij een man achter op de brommer zitten. Mensenrechtenorganisaties klagen erover dat onder het bestuur van Hamas de vrijheden steeds verder worden ingeperkt in Mexicaanse steden hebben dit weekende duizenden journalisten gedemonstreerd tegen de macht en het geweld van de drugskartels. Het land is voor journalisten een van de gevaarlijkste ter wereld. In de laatste tien jaar zijn er 64 journalisten vermoord. Vooral misdaadverslaggevers lopen gevaar. Redacties van Mexicaanse kranten, tv- en radiozenders krijgen vaak bommeldingen binnen. In de deelstaat Chihuahua kunnen verslaggevers geen levensverzekering meer afsluiten. De betogende journalisten eisen van de overheid meer bescherming van de media en van de persvrijheid.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 Morning sun, morning sun, come my way, come my way, come my way, come my way. Take my pain, take my pain, take my pain, take my pain. Down below, down below down below, down below, cool water down below. Morning sun, morning sun, come my way, come my way, come my way, come my way, take my pain, take my pain, take my pain. down below, down below. Welkom terug bij Tepsepi Peaceful Radio aflevering 684. We zijn eh, dit uur geopend wederom met Asher Queen met zijn cd Serpent in Paradise. We gaan verder met Phoenix muziek met Insights. Insights van Frank H. Sauer. Veel luisterplezier voor eh, dit tweede uur. En tot zover eh, klassieke muziek in Tap Happy Peaceful Radio, aflevering 684. En dat was de Mozart effect Music for Children, bij elkaar gezocht door Don Campbell. En in dit geval bij het label Phoenix Muziek. Voor het label Spring Hill Music heeft hij destijds ook heel veel eh, eh, Mozart muziek bij elkaar gezet onder bepaalde thema's. We gaan afsluiten met Out of Nowhere van Klaus Tobbel Serensen van het label Phoenix Muziek. Mijn naam is Benno Veugen. Hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Tap Happy Peaceful Radio 684. Wat mij betreft een hele goede nacht en graag tot de volgende keer. Dag.